5 uur. Juri met het NOS-journaal. Doorgaan. Dat zei de VN-mensenrechtenchef na overleg in de Veiligheidsraad. Volgens waarnemers bewapenen Rusland en Iran de regering van president Assad. De Syrische opstandelingen zouden wapens krijgen uit vooral Saoedi-Arabië en Qatar. De mensenrechtenchef herhaalde haar oproep aan het internationaal strafhof in Den Haag om zich over het conflict te buigen. Volgens haar zijn beide partijen schuldig aan ernstige schendingen van mensenrechten in Syrië. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Hij zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro verdienen met de verkoop van de Leopard tanks. Volgens Defensie is het moeilijk om ze aan een ander land te verkopen, omdat er weinig belangstelling voor is. Volgens minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft de relatie met Indonesië een kras opgelopen, maar hij wil er alles aan doen om die weg te werken. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks en over de levertijd. Het Britse farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline betaalt 2,4 miljard euro om onder een rechtszaak in de Verenigde Staten uit te komen. Het is de grootste schikking uit de geschiedenis in een rechtszaak tegen een farmaceutisch bedrijf. Glaxo heeft de regels voor reclame over medicijnen geschonden. Het bedrijf misleidde het publiek door te liegen in advertenties en kocht artsen om met snoepreisjes, zodat ze medicijnen van Glaxo voorschreven en niet die van een ander merk. Het weer overwegend droog en zo'n 12 graden.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 Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada.